Pavlorad is een strategisch knooppunt in het gebied. Eind vorige maand bezet het Russische leger voor het eerst enkele dorpen in deze regio. In Vietnam is een toeristenboot omgeslagen in stormachtig weer. Daarbij zijn 34 Vietnamezen om het leven gekomen. Acht mensen worden nog vermist. De reddingsoperatie verloopt moeizaam omdat het weer nog steeds slecht is en het nu donker is. Het gebeurde in de baai van Halong. Ook aan land richt het noodweer schade aan. De Amerikaanse president Trump klaagt de Wall Street Journal aan. Dat doet hij nadat de krant had geschreven over de band tussen Trump en Jeffrey Epstein. Die werd veroordeeld vanwege seksueel misbruik van minderjarige meisjes en hij overleed in 2019. De Wall Street Journal schreef onder meer over een verjaardagskaart die Trump stuurde naar Epstein. Daarin zou die hebben verwezen naar heerlijke geheimen tussen de twee. Trump zegt dat de kaart nep is en eist 10 miljard dollar. In Californië zijn 21 kinderen weggehaald bij een stel... dat wordt verdacht van kindermishandeling. De kinderen zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud... en de meeste van hen zijn waarschijnlijk ter wereld gekomen... met hulp van draagmoeders. Het stel wilde een grote familie... en de politie onderzoekt nog of ze draagmoeders hebben misleid. Bij Limoges in Frankrijk braken afgelopen nacht rellen uit. Zo'n 100 gewapende en gemaskerde mensen richtten vernielingen aan... en vielen op een snelweg auto's aan. Volgens de burgemeester waren ze er zonder aanleiding op uit om vernielingen aan te richten. Eerder deze maand waren er ook al rellen in Limoges. Het weer vanuit het zuiden enkele regen- en onweersbuien. Minima vannacht rond 18 graden. Ook morgen trekken buien over met kans op onweer en soms veel neerslag. Het wordt hooguit 22 tot 26 graden. De dagen daarna wisselvallig zomerweer met zon, maar ook buien en hooguit 23 graden. Dit was het NOS Journaal.